Kees Groot met het NOS-journaal. De vakbonden hebben een akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de Unox-fabriek in Os. Die fabriek is van Unilever, maar die verkoopt hem aan voedselproducent Zwanenberg. De werknemers gingen meerdere keren in staking omdat de arbeidsvoorwaarden onder de nieuwe eigenaar minder gunstig waren. Volgens het CNV zijn er nu belangrijke toezeggingen gedaan over werkgaranties, pensioen en arbeidsvoorwaarden. Op Schiphol zijn vele tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd door een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Het einde van de problemen is nog niet in zicht. Alleen al KLM heeft 50 vluchten moeten annuleren. Andere vluchten hebben urenlang vertraging. De oorzaak van de storing op Schiphol is nog niet bekend. Het kabinet legt zich niet neer bij het aangekondigde vertrek van Siemens uit Hengelo. Minister Wiebes gaat de directie van het Duitse concern om opheldering vragen, zei hij in de Tweede Kamer. Door de aangekondigde sluiting staan 600 banen op de tocht, maar volgens Wiebes is dat nog geen gelopen race. Een delegatie van Molukse knielveteranen is vanmiddag ontvangen door de inspecteur-generaal van de krijgsmacht. De veteranen die vochten in Nederlands-Indië willen eerherstel van Defensie. Er waren bij de bijeenkomst veel sympathisanten op de been, maar ook demonstranten die vinden dat de knielmilitairen juist oorlogsmisdadigers zijn. In de zaak Everink mag de advocaat van de verdachte een 3D-presentatie tonen... waarin meerdere moordscenario's aan bod komen. Verdachte Mark de staat terecht voor de moord op de Beeldhovense zakenman Koen Everink. De J. wil met zijn presentatie zijn onschuld aantonen... maar volgens het OM wijst alles in de richting van de verdachte. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Met name in het noorden van het land trekken stevige buien over. De temperatuur ligt rond de 11 tot 14 graden. Morgen eerst in het noorden nog wat regen. Later wordt het overwegend droog en is er geregeld zon. Het blijft zacht met 12 of 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop Rijn en Afrit Everdingen 5 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 5 minuten. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Echtelt en Wadenooien 20 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 5 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten.